Maar qua prijs dus wel. Mijn collega's van Nieuwsuur gingen met een paar dames shoppen. 8,75 euro, product, 8,50 euro gemarket voor mannen. 100% natural eh, deo spray. Helemaal hetzelfde. Jaarlijks zouden vrouwen zo'n 1200 euro meer kwijt zijn dan mannen, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Bekende Nederlandse drogisterijen ontkennen dat en zeggen dat ze hun prijs nooit bepalen op basis van geslacht. In Oekraïne zouden een aantal special forces actief zijn uit het westen, onder wie een Nederlandse militair. Daar kwam de BBC achter op basis van een van de tientallen gelekte documenten van het Amerikaanse leger. Het is niet precies bekend waar de Nederlander en de anderen actief zijn. Het Nederlandse ministerie van Defensie wil niet reageren. Tijdens opnames van de bekende kookshow Masterchef in Spanje... hebben zeker 44 mensen een voedselvergiftiging opgelopen, meldt NRC. Ter ere van het 20-jarige bestaan van het programma... kregen zo'n 100 mensen onder meer mosselen, oesters en zeebaars voorgeschoteld. Wat een feestmaal had moeten worden... werd voor veel mensen een bezoek aan de eerste hulp. Een van de slachtoffers schrijft op Twitter dat ze in drie dagen tijd 5 kilo is afgevallen. En dan nieuws over dit nostalgische duo. de vriendjes en vriendinnetjes. We komen er weer aan. Ja, Basie en Adriaan komen met een documentaire. Ze zeggen tegen RTL Boulevard dat ze nog een heleboel ongebruikte interviews op de plank hebben liggen... waar ze graag wat mee willen doen. Helemaal omdat de gezondheid van Bassi achteruit gaat. Hij was al een tijd ziek. Wanneer de docu te zien is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat zanger Mart Hoogkamer een rol krijgt. Hij maakt onlangs een cover van een liedje van Basie en Adriaan. En ook robot Robin is te zien in de documentaire. Krijg je nog het weer. Vannacht op veel plekken regen. Morgenochtend een mix van wolken en zon. Later weer kans op stevige buien met mogelijk hagel en onweer.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 Mijn naam is Charles Duif. Dit was de Family of the Year. Ja, en eh, namens eh, eh, de familie van het jaar, dat is de familie Duif natuurlijk... heb ik mijn dochter aan eh, eh bereid gevonden om een verzoekje in te dienen. En ik zeg, wie, ben jij dan? Nou, ze zegt, dat is probably me. Nederland niet wil en stimuleren wat wel. Zoeken naar nieuwe manieren om sneller te kunnen vinden. Ja, dat, dat heb je met eh, YouTube. Hè. Dan, dan, eh, start je een nummer in en dan komt er een zootje reclame achteraan. En dan vergeet je op stop te drukken. Ja, dan gaat het helemaal niet goed natuurlijk. Maar ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. We gaan gewoon eh, een nieuwe poging onder, ondernemen. It's Probably Me van Sting. Marit, deze is voor jou. If the night turned cold and the stars looked down And you'd hug yourself on the cold, cold ground You'd wake the morning in a stranger's coat No one would you see ask yourself watch for me.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 I hate to say it but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. was probably Probably Me, ja, prachtig. Sting. Ah, volgens mij eh, <clears throat> heeft die man alleen maar mooie nummers opgenomen. Ook al ten tijde van de police. Eh, ja, toen reed ik altijd een straatje om, want dan was er altijd bang dat ik een bekeuring van hem kreeg als hij langs kwam. Ja, luisteraars, eh, Joke Westerberg die heeft vorige week voor mij, bij mij een, een nummer aangevraagd van Procol Herm. Maar niet zomaar een versie. Een nummer opgenomen in Denemarken bij, in Ledenborg. Daar vond een heel speciaal eh, concert van Procol Harum eh, plaats. Zij koos voor het nummer Salty Dog. En eh, er zit een heel groot koor ook bij. en dat koor dat eh, heeft de luxe dat elk koorlid afzonderlijk een microfoon bezit. Dus er hangen geen microfoons boven dat koor om het door te versterken. Nee, elk koorlid heeft persoonlijk een, een microfoon... waar er zo'n eh, magistrale sound ontstaat bij het nummer. Eh, let op, het begin dan is er een gitarist die doet het, ja, het geluid na van een, van een mail met zijn gitaar. Proco Harum met Salty Dog, speciaal voor Joost Westerberg. Is is dus een gitaar, hè? U zult het dus niet geloven, maar het is echt zo. Wat een magistraal nummer. Solid Dog, gezongen natuurlijk door eh, Gary Brooker. Helaas niet meer onder ons. Het is toch jammer dat die man eh, is overleden. Peter de Vries was een hele grote fan van hem. Met name natuurlijk Why the Shade of Pale, die versie van Gary Brooker. Met Procol Harum, prachtig nummer ook. Ik ga een eh, nummer draaien voor Gary... Of Gary, nee, niet Gary. Gerry Rutte. Die is fan van Brad, van David Gates... Uh, Rob de Nijs die zong van Daar sta je dan alleen. Vrienden zeggen me, je komt er wel doorheen. Het is oorspronkelijk een liedje van, eh, van Brad, van David Gates. En eh, we gaan ook de originele draaien. David Gates met Lost Without Your Love. Lost in always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way. studenten die eh, op zoek zijn naar een woning... of alle eh, jongelui die op zoek zijn naar een woning... vanavond bij eh, Tussen App gewoon lekker een huisje. light the fire. You place the flowers in the vase. that you bought today. Staring at the fire for hours vase that you bought today. Ja, van de LP of de CD Deja Vu was het natuurlijk Our House van Crosby, Stills en Nash. We gaan eh, genieten van een nummer van de Rolling Stones, Angie. Jullie u mag een verzoekje sturen, u mag me ook bellen. Ga naar zfmzandvoort.nl, daar vindt u het telefoonnummer van de studio. when will those clouds all disappear? Angel. Gezongen door Mick Jagger, een van zijn eh, weinige, eh, moet ik bijna zeggen, ballads die heeft gezongen. Eh, ja, als je het dan over Rolling Stones hebt, dan moet je wat mij betreft moet je natuurlijk ook over de Beatles hebben. Want die, uh, ja, die speelden een bijzonder belangrijke rol in My Life. De Beatles. Ja, luisteraars, u eh, luistert naar Tussen App Vloed. Als u een verzoekje heeft, mag u me bellen. 06 513 72873. U kunt ook via Messenger een, eh, berichtje sturen. Eh, dan naar Facebook Charles Duif. En Duif spelen dan met U lange I dubbel F. I met puntjes. Kom je op Facebook en via Messenger mag je een, mag je een verzoekje doen. Ik ga eventjes diep in de ogen van Jenny kijken als u het goed vindt. De Sandico's, The Eyes of Jenny. Jenny was only nine years old.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 Eyes of Jenny. Ik kreeg een verzoekje van Annemiek eh, voor een, nummer van Neil Diamond. En daar gaat het om eh, If You Go Away, oftewel eh, ja, nummer Kieter Paul hè, van Jacques Brel is dat geloof ik. Ik moet hem even zoeken, Annemiek, en anders dan zoek ik een, iemand die, die hem ook zingt op een hele mooie manier. Het komt helemaal goed. We gaan eerst even luisteren naar Otis Redding. Daar ben ik ook fan van.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 The. dromen die we ons nog herinneren. Nou, die hebben we allemaal wel eens, hè, denk ik. Als je s'nachts lekker in je beetje legt, dat je ligt te piekeren... en dat je dan een beetje wegzakt. En dat je dan droomt over dingen die vroeger eh, ja, heel spannend waren, heel mooi waren... waar je goede herinneringen aan hebt. Uh, ja, dat zijn niet zulke eh, leuke herinneringen als je denkt aan iemand die bij je weg is gegaan. If You Go Away van Neil Diamond wordt omgevraagd. Die ga ik zo draaien. Maar eerst even, want ik moet hem even scherp zetten. En eh, dat kan alleen maar als ik een ander nummertje eerst draai. En dat is een mooie van die Alan Parsons Project. Nou, daar bent u vast ook wel fan van. Eye in the Sky. je maar gebeuren dat iemand je gedachten kan lezen vanuit de lucht. Een oog vanuit de lucht die op je neerkijkt en jouw gedachten kan lezen. Nou, Annemieke Vos, jij kan vast mijn gedachten lezen... want jij hebt gevraagd om eh, If You Go Away van Neil Diamond.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 if you go I won't cry The good's gone from goodbye If you go away If you go away If you go away Ja, Annemiek, eh, dank voor het verzoek. Want eh, <clears throat> nou ja, we delen de passie voor muziek eh, als het gaat om de repertoirekeuze. Want een van de favoriete liedjes is If You Go Away. En ik draai hem ook heel vaak van Dusty Springfield. Die vind ik ook heel mooi. Maar Neil Diamond, ja, ze kunnen eigenlijk allebei niet stuk. En ook de originele van Jacques Brel natuurlijk, nummer Kietepa. is prachtig om naar te luisteren. Het is een, een nummer, ja, een, een evergreen die als als hij eenmaal in je geheugen zit, dan, dan, dan blijft hij daar altijd zitten. We gaan even naar de Land of Plenty. Dat doen we met Leonard Cohen. Land of Plenty, Let It Go Hen. <clears throat> Van het album 10 New Songs. Ja, luisteraars, toen eh, eh, mijn zoon Leroy, die Down-syndroom eh, heeft... ik denk 15 jaar jonger was het nu. Toen was Sven, zijn buurtje 12. En Leroy, zijn moeder, is dodelijk verongelukt. dat is alweer heel lang geleden, hoor. Dus inmiddels ja, vergeten doe je het nooit, maar we zijn er inmiddels wel een, eh, we kunnen er wel mee dealen, zeg maar. En Sven heeft destijds, eh, toen Leroy zijn moeder overleed, een eh, nummer opgenomen toen hij 12 jaar oud was. geschreven door Jeroen Post van TFM en het heette Pijn. Dat is wel een bijzonder liedje om even te laten horen.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 Als ik s'avonds in mijn bedje dan droom. nummer geschreven door eh, Jeroen Post en Jeroen Nap. Twee Jeroenen. Jeroen Nap is een, eh, een eh, producer die ook een hoop rap muziek opneemt enzovoort. Het gebeurde allemaal toen Sven 12 was.